Mark Visser met het NOS-journaal. De burgemeesters van Ridderkerk en Nissewaard vinden dat er snel een wettelijk verbod moet komen... op het dragen van messen door minderjarigen. In beide gemeenten waren de afgelopen maanden steekincidenten met tieners. In Spijkenisse op een metrostation en in Ridderkerk op een school. In beide gevallen was de dader 13. Burgemeester van Oosten van Nissewaard zei in het NOS Radio 1-journaal... dat de wet nu wel bepaalde messen verbiedt... maar dat minderjarigen wat hem betreft überhaupt geen mes bij zich mogen hebben... De Tweede Kamer wil de wetgeving wel aanscherpen... maar volgens de burgemeesters is daarbij meer haast nodig. Technologiebedrijf IBM dreigt met een forse schadeclaim... tegen het ministerie van Defensie, melden enkele media... waaronder Trouw en Een Vandaag. Een consortium van het Amerikaanse IBM... zou het ministerie voorzien van een nieuw informatiesysteem. Maar de aanbesteding kampt met problemen en vertraging. Het nieuwe systeem moet in 2022 klaar zijn... Maar de aanbesteding is na kritiek van een ICT-waakond stilgelegd. Die vindt de risico's van zo'n project met één leverancier te groot. De kosten zouden zijn opgelopen tot honderden miljoenen euro's. De IBM wil de kosten op het ministerie verhalen. Vanochtend staat Martin R., ook wel bekend als de godvader van Os... voor het eerst voor de rechter. Er wordt een groot aantal familieleden verdacht van drugshandel... wapenbezit, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Om de familie op te pakken was een jarenlange politieoperatie nodig... waaraan op het hoogtepunt 400 mensen meededen. Het weer wisselend bewolkt, vanmiddag pittige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Aan zee staat een harde tot stormachtige wind en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Wijnald bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Vinkenveen en Knopend Holendrecht 4 kilometer met maximaal 5 minuten oponthoud.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 Yeah why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. februari. Goedemorgen Zandvoort, mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 10 uur bij je. Dit is de tweede uur van het ochtendprogramma hier bij ZFM. En we tellen nog steeds af. 76 dagen, 13 uur, 51 minuten en 32 seconden precies tot de Formule 1. En weet je wat er ook heel erg aankomt? Wat heel erg leuk wordt? 2 april in het Circus. Hier in Zandvoort de première van de nieuwe James Bond. En Billie Eilish maakte de nieuwe themamuziek. En of hij net zo'n succes wordt als Skyfall die je in het eerste nu gehoord hebt, dat weet ik niet. Maar hij is wel heel goed. En je hoort hem hier zometeen bij ZFM, de nieuwe Billie Eilish. No Time To Die, de titeltrack voor de nieuwe James Bond. Vanaf 2 april hier in Zandvoort ook te zien. should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. best return. s'avonds bij het park. De auto ligt en beschijnen je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. Alleen Frank Boeien maakt zulke teksten en die hoor je hier bij ZFM waar het kwart over negen is. Dat was hem Kronenburg Park uit 1985 alweer. 1985. Ja, ja. wil je nou nog meer? Marvin Gaye op de radio. Voorjaarsvakantie. Buiten droog 8 graden. Beetje wind, maar de zon komt door. En FM op je radio, ja. Beter kan het niet hier in Zandvoort. En eh, ja, we gaan gewoon lekker door met muziek. Van de oude muziek van Marvin naar de nieuwe van FM Litia. Doesn't have to be the way. Plaat die ik afgelopen zomer veel gedraaid heb. En hij is best wel heel erg leuk eigenlijk. Dus hier is het weer. Goedemorgen Zandvoort. on fast. het precies. ZFM staat op hier. Maar een Zandvoort waar het vijf voor half tien is. Goedemorgen. En we gaan richting de klok van half tien. En dan eh, gaan we altijd een beetje jazzy doen. En eh, weet je wat? Ik begin gewoon vast met Gregory Porter. Hij is in Nederland. En uh, ja, jaloers op de mensen die daarheen gaan of geweest zijn. Hier is hij met In Fashion. wear a black leather belt that holds the waist I used to hold... Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion, but I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Fiddle daddle do do we're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind, you need that flare, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your skin. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion, and I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. ba boom, bum, ba-dum, ba boom, bum, ba-dum, Fa dum ba dum ba bum bum bum bum bum. Fa dum bum bum bum bum. Fa dum fa dum bum bum bum dum. Fa dum fa dum bum bum bum bum. Fa dum fa dum fa bum bum bum bum bum bum dum bum dum. Fa dum fa dum bum bum bum bum. Fa dum fa dum bum bum bum bum. Heerlijk, Gregory Porter hier in de ochtend bij ZFM waar het bijna half tien is. En ik zei het al, 19 maart is hij weer in de Ziggo Dome. En onze jongens van de jazz die worden daar nu al zenuwachtig over. Ja, en over jazz gesproken, het is er weer tijd voor Jazz is niet eng hier bij ZFM. En ik heb een plaat meegenomen van Brenda Boyking, zangeres, geboren in 1957. En eh, ja, super. En eh, net had je lekkere slow jazz. Nu gaan we een beetje gas geven met een big band erbij. Hier is Brenda Boyking met de Hard Swings Traveling Man. Goedemorgen, Zandvoort. don't like that music, like the a hard swing traveling man now. trembling man. traveling. Brenda Boyking hier bij, ja ik wou zeggen ZFM Jazz. En ZFM staat op hier in de ochtend. Maar luister ons, onze jazzprogramma's op de zaterdagmiddag en op de zondagochtend. Gaan we lekker door met David Bowie. Plaat die niet zo vaak hoort, maar de Young Americans. Hier is hij bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. enfants les frères. She finds a slinky back upon on Ik as he passes, vast, ze zal voor het steen Heb een paar taking the in But the freak and his life for nothing This is a step and cuts his hand Showing nothing, it swoops like a song, she cries Where are all Papa's heroes gone? Iceland young America, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? And all right, he the young America. Young America, young America. He the young America. All right, all right, he the young. David Bowie wordt het 20 voor 10 hier in Zandvoort. Live vanuit de studio in Tolweg. Mijn naam is Walter Sands en ik ben nog tot 10 uur bij je.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 Tussen 4 en 7. Acht takes hadden ze nodig en toen stond hij erop. In één keer goed. Suspicious Minds van Elvis Presley. Ja, en dan gaan we door naar 2020. Raccoon heeft een nieuwe plaat. En die is goed. Even stil en dan beginnen we. Hier is die, de nieuwe Raccoon. een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk en jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar.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 Zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Daarna lunch. En luister vanavond ook naar de herhaling van Alternative. Met New Bliss live in de studio. Leuk programma. Ik ben er woensdag weer. Tot dan. Morgen zit Ger Loogman hier en die maakt er ook weer een leuk programma van.